Eerst met het NOS Journaal. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne zijn ongeveer 55.000 Oekraïense militairen gedood, zegt president Zelensky op de Franse televisie. Het is bijzonder dat Zelensky een aantal noemt, omdat Oekraïne niet vaak over het aantal doden bij het leger communiceert. Rusland doet dat nog veel minder, maar de schatting is wel dat het aantal doden aan hun kant nog veel hoger is. In Zuid-Spanje zorgt noodweer voor veel problemen. Door een storm is in korte tijd veel regen gevallen waardoor rivieren dreigen te overstromen. In Cadiz en Malaga zijn duizenden mensen geëvacueerd. Wegen zijn daaronder gelopen, veel treinen rijden niet en scholen hebben hun deuren gesloten. In sommige woningen loopt het water zelfs uit de stopcontacten. Er worden gaten in de muren geboord zodat het water weg kan stromen. Honderden militairen zijn ingevlogen om te helpen in Zuid-Spanje. Door de toeslagenaffaire hebben duizenden jongeren een hogere studieschuld... blijkt uit een nieuw rapport van vijf lokale ombudsmannen. Veel van de jongeren die daaraan meewerkten zijn door de toeslagenaffaire hun thuis kwijtgeraakt... omdat hun ouders in de schulden kwamen te zitten. Om te helpen overleven besloten veel van hen om extra te lenen bij Duo. Terwijl ouders en zelfs ex-partners nu worden gecompenseerd... krijgen deze jongeren geen kwijtschelding van hun schuld bij Duo. Een tekening van Rembrandt van Rijn heeft op een veiling in New York een recordbedrag opgebracht. Iemand bood 12,7 miljoen euro voor de schets. Nog nooit eerder is er zoveel geld geboden voor een tekening van Rembrandt. Het gaat om een schets die Rembrandt maakte tussen 1638 en 1642. Hij was vorig jaar nog te zien in een museum in Amsterdam. Het weer is droog, bij min 3 tot 0 graden. Morgen blijft het droog, maar het is wel bewolkt. Soms kan op een paar plekken de zon er even bij komen.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 Did I hear you right? Cause I thought you said, let's think it over. Maar toen ik jou zag schudde dacht ik Hey die heb techniek Je krijgt een eigen trek En daar hoef ik niks voor terug Pak jij de pompie dan smeer ik die handel op je rug Ik ga van in je duim en laat ze lopen Als het te hard is dan ben ik wel bezopen De baan en je laat je lekker gaan Trek het zelf aan Maar van die trekken zet de maan. Ik vind je lekker Je bent een lekker ding leg op mijn kin. Ik vind je lekker. Fok, ik verrek mijn nek. Je bent zo lekker. Je mama helemaal gek. Als zoete kaas zie je bent een zoete lolly. Nummertel die ga je likken als een borrekooi. Je dikke is die bulk uit je natte hemd. Ik geef je alles tot mijn laatste cent. En pak die wortel mijn been, de kniel die halve tilt. Dan komt die stok voorbij, dat jij je eigen niet beveelt. ZFM.